Dit is Maud met het NOS Journaal. De inwoners van het eiland Orkaan Irma. Naar verwachting bereikt die komende middag Nederlandse tijd het Caribische eiland... dat waarschijnlijk de volle laag krijgt. Irma is inmiddels een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie... en bereikt nu al windsnelheden van 285 km per uur. De orkaan raast later deze week richting de Britse Maagdeneilanden en Florida. In het oosten van Libië zijn zeker 16 lichamen gevonden in de woestijn, niet ver van de grens met Egypte. Het zijn vluchtelingen, maar waar ze vandaan komen is niet duidelijk. Militairen onderzoeken of in de buurt van de vindplaats nog meer lichamen liggen. In de Libische woestijn worden vaker lichamen gevonden. Het zijn vaak vluchtelingen die zijn verdwaald of zijn achtergelaten door mensensmokkelaars. Meestal sterven ze door uitputting. Leraren in het basisonderwijs gaan op 5 oktober opnieuw staken. Ze eisen extra geld van de politieke partijen die in Den Haag praten over een nieuw kabinet. De leerkrachten legden in juni ook al het werk neer. Dat was toen een uur. De staking van volgende maand duurt een hele dag. De leraren eisen dat de salarisachterstand op hun collega's in het voortgezet onderwijs kleiner wordt. Ook moet de werkdruk omlaag. Barack Obama noemt het besluit van de regering Trump om zijn regeling voor kinderen van illegale af te schaffen vreed, destructief en verkeerd. Obama besloot vijf jaar geleden dat hij niet meer mogen worden uitgezet. Het ging om bijna 800.000 mensen. De huidige regering noemt het decreet van Obama ongrondwettig... omdat kinderen van illegale banen zouden hebben ingenomen... die anders naar Amerikanen waren gegaan.